Robert Baltus met het NOS Journaal. Inwoners van Japan zijn gewaarschuwd voor een raket die door Noord-Korea is afgevuurd. Ook schepen en vliegtuigen in de regio werden gealarmeerd. De raket stortte uiteindelijk in zee, meldt ook Zuid-Korea. Noord-Korea zegt dat de proef een reactie was op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS. In Westzaan, vlak boven Amsterdam, heeft een grote brand gewoed in een cacaobedrijf. De brand is intussen onder controle. De brandhaarde in drie gebouwen werd bestreden door zo'n 100 brandweerlieden. Ze zetten onder meer een drone in om overzicht te krijgen. Er kwam veel rook vrij. Omwonenden werden via een NL-alert gewaarschuwd. Een video waarin een Oekraïense militair lijkt te worden onthoofd door een Russische soldaat... veroorzaakt afschuw en ophef. De Oekraïense president Zelensky heeft het over Russische beesten. Op de beelden wordt een Oekraïense strijder onthoofd door een gemaskerde man... en dat zou een Russische soldaat zijn. Rusland noemt de beelden vreselijk, maar wil onderzoek. Een hond die maandenlang vermist was... blijkt een reis van 240 kilometer over het zeeijs van de Beringzee te hebben gemaakt. De zee tussen Alaska en Rusland. De eenjarige Nanook, een Australische herder... had twee flinke bijtwonden op zijn poten, maar hij maakt het verder goed. Nanook was in maart met haar familie op bezoek op het eiland St. Lawrence, midden in de Beringzee, toen ze spoorloos verdween. Maar ineens doken er foto's op van Nanook uit het meest westelijke plaatsje van Alaska. Hoe de hond erin slaagde om 240 kilometer verderop te belanden is onduidelijk. Het weer, hier en daar regen, overdag zon en buien. Aan de kust een stormachtige wind. Het wordt ongeveer 13 graden. Vanaf vrijdag minder regen, meer zon en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 the music that we choose. It's the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on.

monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on our groove on It's the music that we choose It's the music that we choose Get the cool, get the cool to shine. Instant, instant, everybody. Instant, instant, everybody. I can't breathe down here. Come back here. been acting pretty restless Dancing like the young and restless I'm obsessed with this Candy necklaces enough to make it all okay. 泪眼好。 change your mind. If you wanna stay mine, just love me forever. Love me forever. Why don't you come back? Please, Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Just come back and stay.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 Een hond, die maandenlang vermist was, blijkt een reis van 240 kilometer over het zeeijs van de Beringzee te hebben gemaakt. De zee tussen Alaska en Rusland. De eenjarige Nanook, een Australische herder, had twee flinke bijtwonden op zijn poten, maar hij maakt het verder goed. Het weer bewolkt met af en toe een bui, vanmiddag droger, er waait een stevige wind en het wordt ongeveer 13 graden. disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why? Tell me why can't you reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why? Tell me Bye. En de dokter in de zaal de keer Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat Hey, DJ Kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de maat. Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks Maar ik focus op mijn meisje,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 way.